Ook zegt hij persoonlijke excuses te willen maken. Het kabinet deed dat al eerder. je was van 2012 tot 2017 minister van Sociale Zaken. In die periode werden duizenden ouders door de Belastingdienst onterecht aangemerkt als fraudeur... met als gevolg dat ze soms tienduizenden euro's aan toeslagen moesten terugbetalen. De Britse en Europese brexit-onderhandelaars hebben de deadline voor een handelsakkoord niet gehaald. Het Europees parlement had geëist dat er uiterlijk voor middernacht een akkoord zou komen. Alleen dan zou er genoeg tijd zijn om de tekst in alle EU-talen te vertalen... zodat het parlement voor 1 januari een besluit kon nemen. Volgens Europarlementariër en brexit-rapporteur Kati Piri kan het parlement het akkoord nu niet meer op tijd ratificeren... en moeten er noodmaatregelen worden getroffen voor januari. De ChristenUnie wil niet meer terug naar het Nederland van voor de coronacrisis. In het conceptverkiezingsprogramma pleit de partij voor een economie die niet alleen om geld en grote bedrijven draait. In een toelichting verwijst lijsttrekker Gert-Jan Segers naar de eerste coronagolf... toen mensen volgens hem meer naar elkaar omkeken. En dat zou wat Segers betreft ook zo moeten blijven na de coronapandemie. Ook wil de partij het toeslagenstelsel wijzigen... en hogere salarissen voor zorgpersoneel, politieagenten en onderwijzers. In Vinkeveen is een voetgangersbrug in stukken gebroken na een verkeersongeluk. Volgens een nieuwsfotograaf klapte een auto die van de weg was geraakt tegen de houten brug aan. Twee delen van de brug zijn in het water beland. Het derde deel staat nog min of meer intact op de wal. De bestuurder zou ongedeerd zijn gebleven. Het weer vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Alleen in het oosten en noordoosten is vanochtend nog kans op wat zon.